Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De GGD komt onder verscherpt toezicht te staan van de autoriteit persoonsgegevens, meldt Nieuwsuur. Aanleiding zijn berichten van RTL Nieuws over grootschalige datadiefstal. Nieuwsuur meldde in september eh, over privacy-risico's bij de coronatestlijn van de GGD. Medewerkers konden makkelijk achter namen, adressen, BSN-nummers en testuitslagen komen. De autoriteit persoonsgegevens vroeg toen om opheldering en dacht dat alles nu goed geregeld was. Maar naar aanleiding van de nieuwe berichten moet de GGD voortaan precies laten weten welke verbeteringen zijn doorgevoerd. De Tweede Kamer wil toch nog aanvullingen op de nieuwe coronasteun die het kabinet heeft aangekondigd. Het kabinet trekt nog eens ruim 7,5 miljard euro uit voor steun. Maar toch komen nog te veel ondernemers er niet voor in aanmerking, vindt de Kamer. Met invallen op tientallen plaatsen heeft de politie in Brazilië 140 arbeiders bevrijd. Die werden ingezet als slaven. Ze werden gedwongen om te werken als sinaasappelplukker of fabrieksarbeider. Een anti-slavernijwerkgroep in Brazilië zegt dat er sinds 1995 al 55.000 moderne slaven zijn bevrijd. Het kabinet komt met een ruiterlijk gebaar naar de Surinaamse schrijver en verzetsheld Anton de Kom. Volgens de Tweede Kamer was hij van grote betekenis voor de Nederlandse samenleving. De Kom werd in de jaren 30 door de Nederlanders Suriname uitgezet. Hij stierf in een concentratiekamp van de nazi's. In de eredivisie heeft Ajax een moeizame zege geboekt op Willem II. Het werd 3-1. Het stond lang gelijk. Pas in de slotfase konden de Amsterdammers de wedstrijd beslissen. Sparta FC Twente eindigde in 0-0.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 Dus het viel eigenlijk best wel mee zeggen tot iedereen. Are you feeling broken? Mm. How do you feel right now? Cause I'm doing better I just wanted to tell you That I'm okay I hope you never feel the same Cause I'm doing fine without you, babe I don't want you to stay want you to stay terrorizing the So listen, I'm hard like stones, so hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat low for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a slip. Baby, no. me. Yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica así. Oye mami, estoy buscando una chica así. no quiero otras y eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I, ah, you're looking for a girl like me. When a girl that shines like glitter, baby, you know I need no filter. For real, I'm real. You know I'm real. Like that my lips are so glossy. Like it when it gets so bossy. Baby, if you do it my way. Just put the hell of it, I let you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, shock, shock get up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake bunda like Anita more than us, that's fina. I like Dominicanas, Boricuas, and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana.